Vijf uur. Dit is C. de Jong met het NOS-journaal. De nazorg voor ex-kankerpatiënten laten wensen over, schrijft het AD. Bijna 800.000 mensen die als genezen worden beschouwd... hebben in het dagelijks leven nog veel last van de gevolgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland... en patiëntenorganisatie NFK. Zo kampt bijna 40 van de mensen die chemotherapie hebben gekregen... jaren later nog met tintelende of pijnlijke handen en voeten en is 20% nog steeds vermoeid. Ook noemen ex-kankerpatiënten concentratie- of geheugenproblemen... depressies, minder plezier in seks en angst op de terugkeer van de ziekte. De Israëlische parlementsverkiezingen van vorige week zijn gewonnen door de Likud-partij van premier Netanyahu. De Centrale Kiescommissie heeft bekendgemaakt dat de partij 36 zetels krijgt in de Knesset. één meer dan de Blauw-Wit-partij van oud-legerleider Gans. Eerder leek het er nog op dat de partijen evenveel zetels zouden krijgen. Netanyahu zal vermoedelijk een coalitie vormen met een aantal kleine orthodox-Joodse partijen. En als hij weer premier wordt, zal hij in het najaar de langstzittende premier van Israël zijn. Hij is al regeringsleider sinds 2009 en was dat ook al tussen 1996 en 1999. Tweede Kamer wil dat de EU de visumplicht voor Albanië weer invoert. Het kabinet moet daar in Brussel voor gaan pleiten, vindt de Kamer... zodat criminele Albanese bendes kunnen worden bestreden. De visumplicht voor Albanese werd in 2010 afgeschaft... maar twee jaar geleden drongen justitie en politie aan op herinvoering. Ze signaleren dat Albanese steeds vaker een sleutelrol spelen... bij drugshandel en witwassen kabinet ziet een visumplicht niet zitten... omdat die in Europa kansloos zou zijn. volgens minister Grapperhaus heeft Albanië kort geleden toegezegd... dat het wil meewerken aan de opsporing van de criminelen. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld met de opklaringen. Minima rond het vriespunt. Overdag zonnige periode en toenemende bewolking... met later een kleine kans op een soms winterse bui... en een matige noordoostenwind. Het wordt een graad of 9 vandaag. Zaterdag, morgen dus, nog iets kouder.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 Het is net of tegen een muur praat Doe tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan say. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl twice. You think I don't wanna run to you secret I tried to hide, but I can't have you.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 The Porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.